Mariette Krol met het NOS Journaal. Tijdens het impeachmentproces in de Amerikaanse Senaat tegen oud-president Trump... zijn niet eerder gepubliceerde beelden getoond van de bestorming van het Capitool. Op de beelden van beveiligingscamera's is te zien hoe senatoren en vicepresident Pence... op de vlucht zijn voor indringers in het parlementsgebouw... en maar net op tijd in veiligheid worden gebracht... De beelden werden getoond door de democratische aanklagers op de tweede dag van het impeachmentproces. Volgens de Democraten heeft Trump zijn presidentiële taken verzaakt... met doden en gewonden tot gevolg. Ook enkele republikeinse senatoren noemden de beelden belastend en verontrustend. De veiligheidsdiensten AIVD, MIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid willen meer geld om de Nederlandse economie beter te beschermen tegen digitale spionage uit China en Rusland. In het Financiële Dagblad zeggen ze dat ze dagelijks Chinese en Russische hackers betrappen... op inbraken bij bedrijven en universiteiten... en bij aanvallen op de vitale infrastructuur... zoals de drinkwatervoorziening en telecomnetwerken. Vooral het gevaar uit China wordt onderschat, zegt AIVD-chef Akerboom in de krant... Hij wil dat buitenlandse investeringen in Nederland voortaan worden beoordeeld op potentieel gevaar voor de nationale veiligheid. Het ziekteverzuim in de zorg is nog nooit zo hard gestegen als in het laatste kwartaal van vorig jaar. Volgens het CBS was het met 8,2 vooral hoog in verpleeg- en verzorgingshuizen. Het ziekteverzuim onder alle Nederlandse werknemers was het hoogste in 18 jaar... en kwam uit op 4,9 Bij overheidsorganisaties daalde het juist... waarschijnlijk doordat mensen in die sector veel thuiswerken. Het weer opklaringen en vrijwel droog, maar erg koud. Op veel plaatsen is het min 10 tot min 15 graden.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 Shit, we pakken zelfs cake in de lockdown. Nog eens cause the days is een sport now. Is naar Dubai bij LA, is een touchdown. Ah, ik wil dat je goed begrijpt. Ik doe wat ik doe altijd. Dublin. you're not together get mine from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. If it's that tongue, tongue to deepen. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. two and two. I'm the uptown aim, nigga. You know what's up or don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do want to fuck. Fuck them like you do one two. come. You gated, get discovered. I'm a two one deuce cock. A licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What'd you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch? I'ma ruin you, cunt. I'ma ruin you, cunt. cop niggas, the two ones you fuck you gun to. When you goon sprayed up, bet this bitch won't get a bet you, won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating, I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you?